Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Thierry Baudet is op zijn hoofd geslagen, net voordat hij een lezing gaf bij de Universiteit van Gent. Deze verslaggever van de VRT vertelt hoe dat precies ging. Een man stond hem hier op te wachten. Het leek een jonge man met een paraplu in de hand of een ander voorwerp. En hij heeft Baudet daarmee geraakt op het hoofd. Maar eh, meteen is het veiligheidspersoneel dat hier in grote getale aanwezig is tussen beiden gekomen. Baudet is ontzet en naar binnen gebracht. Was wel wat geschrokken, maar die is aan zijn lezing begonnen. En de politie heeft de man die hem eh, heeft aangevallen ook meteen op de grond gewerkt. De man schreeuwde antifascistische teksten gericht tegen Russische president Poetin en werd opgepakt daarna. Baudet Baudet heeft vaak gezegd dat hij pro-Russisch is. En na die aanval begon Baudet gewoon aan zijn toespraak bij de Universiteit van Gent. Een groot protest in Irak. Honderden Irakezen zijn de straat opgegaan omdat ze boos zijn over de aanvallen van Israël op Hamas. Op een weg van Irak naar Jordanië werden door demonstranten vrachtwagens met olie tegengehouden. Ze vinden het niet oké dat Irak olie blijft verkopen aan landen die met Israël samenwerken. De maaltijdbox wordt minder populair. Blijkt volgens het AD uit de laatste cijfers van HelloFresh... de grootste speler in de maaltijdboxwereld. Zij raakte in een jaar tijd 6% van alle klanten kwijt. En die trend is ook bij andere maaltijdboxbedrijven te zien. Een expert zegt tegen het AD dat het komt... doordat we nog meer op ons geld moeten letten door de dure tijden. En mensen daardoor liever zelf naar de super gaan. En heb je eindelijk je loods vol met Sinterklaas cadeautjes om uit te delen aan kinderen in arme gezinnen, wil bijna niemand het hebben. Het is het verhaal van Angela uit Oud-Beierland, onder de rook van Rotterdam. Zoals je ziet eh, sta ik voor een enorme berg met speelgoed. En ik heb nog maar acht aanmeldingen. Nou, ze begon op eigen houtje een inzamelingsactie, vertelt ze aan het AD. En dat liet best lekker. Maar ja, bijna niemand meldt zich nu aan om iets op te pikken. Waarom, vraag je je af. Ik denk dat ehm, ja, mensen zich misschien wel schamen of... Eh, ja, toch spannend vinden. Maar ik kan ze verzekeren, ik werk echt met hele professionele, lieve pieten samen. Die zeker niet zullen vertellen waar ze geweest zijn. Of de mensen zullen aanspreken als ze ze tegenkomen. En ook een samenwerking met de voedselbank zit er niet in voor Angela. Want die hebben al precies zo'n actie. Angela hoopt wel dat tegen Sinterklaas meer gezinnen zich hebben aangemeld.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 I wanna, wanna do that. Oh, wanna do that. Sharing their dreams all through the night. Holding one another till the morning light. I wanna do that. Oh, I wanna do that. You know I'm talking about a hugging and a kissing and a touching and was Wayne Warner. en I Wanna Do That A Thing. Dit is weer de National Radio Show. Iedereen van harte welkom. We zijn er weer twee uur lang country, folk, Amerikanen en bluegrass muziek. En over bluegrass gesproken gaan we snel mee door. Deze eh, formatie is met deze single genomineerd in de eerste voorronde Grammys in de categorie Best American Roots Performance. En zelfs met twee nummers en waaronder deze. Dit is Willow Sister Sadie. nummer wat je op standje 10 moet zetten. Sister Sadie was dat met Willow. Iedere week hebben we natuurlijk digitale brievenbus in zendingen voor je in de Nashville Radio Show. En we gaan nu naar de eerste toe en daarvoor gaan we naar Denemarken. Je neemt een beetje pop, een beetje rock en een beetje folk en iets meer country. En je komt uit op de stijl van Hoog en Nielsen. De heren Robert Nielsen en Henning Hoog stonden al vaak met hun muziek op onze playlist. En ze hebben een nieuwe single en die heet Tell That To My Heart. They say the time has its own way of healing But those tears from your eyes tough heart always grows stronger. The truth that will banish the lies. Friends dropping by to amuse me. Folks going out of their way to say the soon you will fall for another. But all I can do is to say them all good deeds, they will come back to you. The meek shall inherit the earth, oh man, I wish all of that stuff was true. They say the time erases the memory of every heartache coming your way. They say the pain is making you stronger, yeah I know, so here's what I say. Tell that to my mom. tell that to my heart Tell that to my heart They say the Time can play tricks on your memory Helps letting everything go and every minute that passes helps your mind regain its control. With age comes wisdom and courage. Every year you're smarter than last. As you travel into the future, you're armed with the knowledge you gained in the past. Oh, that's what they say. Tell that to my heart. Tell that to my heart. tell that to my heart. Tell that to my heart. Het is nog even een paar weken wachten, maar op 10 november is het dan eindelijk zover. Dan komt het nieuwe album van Chris Stapleton uit. Het album gaat Higher heten en op dat album vind je ook dit nummer dat Chris samen produceerde met zijn vrouw Morgane en Dave Cup. Dit is Think I'm in Love With You. Contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request and comment. Baby, do you ever wonder whatever happened way back when argument with great American country music. wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends insisting that the world keep turning our way, and our way, is on the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. resisting, that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. dat Willie Nelson nog lang niet klaar is met muziek maken weten we al een tijdje. Maar dat hij zijn 74ste soloalbum, jawel, je hoort het goed, 74ste soloalbum, vol zet met bluegrass muziek. Dat vinden wij natuurlijk heel leuk hier bij de Nashville Radio Show. Je hoorde er net een nummer van, On The Road Again. Die kennen we natuurlijk van Willie zelf, al maar nu in een bluegrass jasje. We gaan verder met de digitale brievenbus. En daarvoor blijven we in Nederland voor muziek van Katja Kruid. Op 26 november komt haar debuutalbum Live a Little More uit. En ze leerde dobro spelen in Amerika en is sindsdien verliefd op de klank van dit instrument. En die hoor je heel veel op haar muziek voorbij komen. Dit is Never Settle Down. Katja Kruid en Never Settle Down. We gaan een klein beetje terug in de tijd naar 2019. Voor een artiest die al sinds 1986 actief is in de muziek. En eh, of het nou bluegrass, Americana, blues of country is. Het maakt niet uit, hij maakt het allemaal. Dit is Jim Lauderdale en One Away. En daarna een leuk duet uit 1962 van Hank Snow en Anita Carter en de Mockingbird Hill.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 Goh, wat toevallig. En over die naam gesproken, dat refereert aan een liedje van Roseanne Cash. Dat gaat over het gebied waar haar vader geboren is. Dat is toch een leuk muziekfeitje. We gaan verder met de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar Amerika voor nog een alternatieve country en Americana plaat. Deze band heet 49 Winchester. En ik heb me laten vertellen dat we het hier over een geweer hebben. Dit is Everlasting Lover. Everlasting Lover. got a lot I wanna say to you Well, you make me feel less lonesome than I ever used to Everlasting lover Honey, it ain't that I want to oh, But sometimes the pain takes over I just slip through When I get stuck. And love Fortune Favors the Bold hoorde je de nieuwste single van 49 Winchester en Everlasting Lover. Het is weer eens even tijd voor Bluegrass. Wat dacht je van de nieuwe single van The Grass Dit is I Go en daarna gaan we naar het Spotlight album. miles an hour racing down a dead-end road I wonder if I'll make it out alive Leaning heavy on the throttle, letting nothing slow me down The wind is cutting through me like a knife And I go het net al, het is tijd geworden voor het Spotlight album. En dat is het album Country van Alex Miller in 2023. Dus dit jaar uitgebracht. In 2021 deed Alex mee aan American Idol en viel daarop door zijn traditionele country geluid. De Idol trofee mocht hij niet winnen, maar nadat hij de show verliet had hij al snel een platencontract op zak. En kwam zijn debuut EP uit. Heeft al heel optredens op zijn naam staan, waaronder een Ofri duet met Ronda Vincent band. En nu is een tweede EP uit en een Spotlight album hier bij ons. Je hoort de eerste twee nummers Girl, I Know A Guy en daarna Putting On Hey. Dit is het Nashville Spotlight album. You've got it going on More than fine on your own It's not like you need someone to show you how it's done But if you ever change your mind 13 ever had. Was working on the farm for Big Bill Ladd. His barn loft was hot as hell, and so was his daughter Daisy Bell. Oh, I never will forget those days putting up hay. It was hard to keep my mind on work she filled out the skin-tight shirt In cut-off jeans and red pigtails She drove the tractor as we loaded bales When work was through, the two of us would stay putting up Hey, hey, hey. Out in the country we do it that way. That summer job it came and went, and you know I have made more money since. But to see her bounce on that tractor seat, I guess I would've worked for free. that way. A Nashville Country Classic. 40. En dat is de oudste plaat deze keer in de show. Henk Laklin en Send Me The Pillow. En ik hoorde Joop in mijn koptelefoon al zingen Lig op mijn kussen. Ja, inderdaad, Happy en Happy hadden er in de begin jaren 80 volgens mij... hadden die er een hele grote hit mee hier in Nederland. Maar dit was dus het origineel. En ik heb wat volk voor jullie op de playlist staan. En daarvoor gaan we naar Australië. Even een klein rustpuntje in de show. Dit is Lynn Hazelton en The Last Whistle. En daarna Skeeter Davies en Silver Threads en Golden Needles. blows whistle blow radio show, taking you back to your happy place. leuk hoor, die ouderwetse country muziek. Skeeter Davis wat als met Silver Threads and Golden Needles uit 1962. Ik heb nog voor je klaarstaan de nieuwste single van Tyler Childers. Die heet In Your Love. En daarna lekker oldschool Susie Bogus en Let Go By Hurt. I will wait for you Till the sun turns into ashes And bows down to the moon I wait for you It's a long, hard war, oh, but I can grin and bear it, cause I know what the hell I'm fighting for, and I will wait for you.